Clemens Peters met het NOS Journaal. Tot nu toe bevrijdingsfestivals bezocht. Volgens een woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei is het goed druk overal, mede door het mooie weer. Op sommige plekken moesten de toegangshekken tijdelijk dicht... omdat de toestroom van bezoekers te groot was... en het terrein overvol dreigde te worden. Vlak voor vijf uur vanmiddag is er op alle festivals stilgestaan... bij vrijheid en onvrijheid in de wereld. Reddingswerkers zijn in Polen nog steeds op zoek naar vijf vermiste mijnwerkers. Ze kwamen ongeveer een kilometer onder de grond vast te zitten... na een aardbeving van 3,4 in de mijn in de buurt van de Tsjechische grens. Oorspronkelijk werden elf mijnwerkers vermist... maar twee kompels werden halverwege de middag gered. En vier anderen konden op eigen kracht eerder al uit de mijn ontsnappen. Zij waren er naar omstandigheden redelijk aan toe. De drie mannen die gisteren werden aangehouden rond de dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. De man die vlak voor acht uur begon te schreeuwen is aan de hulpverleners overgeleverd. En tegen de man die een spandoek omhoog hield met een beschuldigende tekst over Winston Churchill loopt nog een politieonderzoek. De laatste man, een 22-jarige dronken toerist, is heengezonden met een boete. Een explosie in een kolenmijn in Pakistan heeft aan zeker 16 mijnwerkers het leven gekost. Er zitten nog zeker 10 mijnwerkers vast in de mijn. Volgens de autoriteiten is de ontploffing in de mijn in het zuidwesten van het land veroorzaakt door methaangas. Reddingswerkers zijn bezig om de opgesloten mijnwerkers te ontzetten. In de provincie Balochistan zijn veel kolenmijnen. Daar gebeuren veel ongelukken, vaak als gevolg van gebrekkig nageleefde veiligheidsvoorschriften. In de na-competitie voor een plek in de eredivisie heeft Almere City de tweede ronde bereikt. De ploeg gewon vanavond met 3-2 van MVV en dat was na de uitzegen van afgelopen dinsdag 1-3 genoeg voor de volgende ronde.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 I will give them every part of me. Put my heart where everyone crazy. You can call me whatever you want, but that won't change me. I just don't care what the world says. I'm gonna make it. They can call me whatever they want.